Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn zeker 2000 mensen op de been... voor een demonstratie tegen het inreisverbod... dat de Amerikaanse president Trump vorige week afkondigde. De initiatiefnemers willen laten zien dat veel Nederlanders... het beleid van Trump afwijzen. Op en rond het Malieveld is veel politie aanwezig. Ook staan er agenten opgesteld bij de vlakbijgelegen Amerikaanse ambassade. De grote storing bij de luchtverkeersleiding Nederland is opgelost. Vanwege de storing konden op Schiphol sinds 8 uur vanochtend minder vliegtuigen landen en vertrekken. Hoeveel vluchten last hadden van de storing is niet bekendgemaakt. Het duurt nog even voordat alle vluchten weer volgens schema landen en vertrekken. Er komt geen parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het burgerinitiatief van onder andere Thierry Baudet. Volgens hem heeft de invoering van de euro grote financiële en economische risico's veroorzaakt... zonder dat er een kritisch debat over is geweest. Israëlische politieagenten zijn begonnen met het ontruimen van een illegale Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanhoever. Daarbij raakten activisten slaags met de politie. Tien agenten raakten licht gewond en verschillende demonstranten zijn aangehouden. Vannacht verliep het ultimatum dat aan de 250 inwoners was gesteld... om de nederzetting op Palestijns grondgebied te verlaten. Een chef van de mobiele eenheid krijgt geen straf voor het slaan van een Feyenoord-supporter in de zomer van 2013. Volgens de rechter is het wel bewezen dat de MER heeft geslagen, maar is hij inmiddels genoeg gestraft. De politieleiding heeft hem een disciplinaire maatregel opgelegd. Het OM had 150 uur werkstraf geëist. De geslagen supporter deed volgens justitie niets verkeerd. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. Het is 5 tot 9 graden. Vannacht trekt de neerslag weg. Morgen is het zacht met maxima tussen de 9 en 13 graden. Er is ruimte voor de zon en het blijft droog. Vrijdag is het ook nog zacht en het weekend wordt wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en de afrit Bunschoten 13 kilometer file. Ook op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevenlaken 3 kilometer. A4 Amsterdam Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 6 kilometer. Ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux ongeveer 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud heb je op de A6 van Muiden naar Lelystad tussen Almere Poort en Almere Stad. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht ook zo'n 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 10 minuten oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. Daar staat 4 kilometer file. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leuzen 4 kilometer. De meeste vertraging verreweg op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort 8 kilometer file en drie kwartier vertraging.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.